Op radio 501. hoogtijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. Nou, mocht je nog een beetje in de lounge sfeer verkeren van, eh, van Rogier van zojuist. Dat is ondertussen wel over hoor. De Bloody Beetroos en Rocksteady op jouw Radio 501. Welkom, hoeveel is het? De 16e hoogtijd voor het alweer. Gaat alweer snel, gaat alweer snel. Het is vandaag 7 september 2013. En ik heb weer een heleboel eh, mooie dingen klaarstaan. Alles gaat trouwens, uh, ja, ik, ik kom net de studio binnengewandeld en er staat die computer is dus opeens weggehaald. En dan hangt er weer opeens een microfoon los. Ik dacht, wat is hier nou weer aan de hand? Nou ja, dat is allemaal van gisteravond nog natuurlijk. Dat had ik ook wel kunnen weten natuurlijk, maar ja. In ieder geval. Ja, ik zie ook alles stuurt hartstikke hard uit vandaag. Dus het wordt een beetje een, eh, een leuke technische uitzending voor mij vandaag. Maar dat maakt helemaal niet uit, want ik heb een heleboel mooie plaatjes staan. Dus dan kan ik mooi de tijd opvullen door heel veel plaatjes te draaien. Daar ben ik over algemeen vrij goed in, dus dat komt waarschijnlijk ook allemaal wel goed. Even kijken, even snel met je doornemen wat er allemaal in de show zit vandaag. Uh, met gekke genre gedeelte, de band van de week Netsky, de artiest van de week moet ik zeggen. Die hoor je twee keer vandaag. Laatste, laatste dag weer voor de artiest van de week Netsky dus. En eh, nou, volgende week waarschijnlijk wel weer gewoon een nieuwe. Ehm, nieuwe muziek. En ik ben weer anderhalf, eh, ja, uiteraard anderhalve maand te laat met nieuwe muziek. Want die plaat is ook weer hartstikke lang uit natuurlijk. En ja, een plaatje toevoegen aan Gijs Favorieten. En ik denk dat ik die al vrij snel ga draaien. Want ik heb eigenlijk belachelijk veel zin in die track. Dus ik denk dat die eigenlijk gewoon nu gaat draaien. Ja, waarom ook eigenlijk niet? Hè? Ja, ik heb natuurlijk het lijstje van Gijs favorieten. Mocht je voor het eerst luisteren, welkom. Leuk dat je luistert. Altijd leuk, nieuwe luisteraars erbij. Eh, ik heb altijd een, eh, een, lijstje met mijn favoriete artiesten, slash band, slash, eh, slash nummers, whatever. Er staan er nu een stuk of 15 of zo in. En dan voeg ik elke uitzending voeg ik weer een plaatje bij. Nou, ik heb vier shows in de week. Dat betekent vier, show, vier plaatjes in, per week. Dat komt dus allemaal hartstikke mooi. En dan heb ik een heel groot lijstje aan het eind van het jaar. En ik heb nog steeds geen flauw idee wat ik mee ga doen. Maar dat maakt helemaal niks uit, want ik vind het altijd wel leuk om lekkere onzinningetjes te doen. Vooral in mijn uitzending. Maar ja, ik heb even heel erg veel zin in deze plaat. De plaat die vandaag in het lijstje van Gijs favorieten toegevoegd wordt. En ik vind het echt een steenvette plaat. Het is een van de vetste platen van het moment. Tenminste, ja, dat vind ik. Hij is al een tijdje uit. Hij komt van het album dat ik deze week heb gekocht. Playing in the Shadows van Example. Het toegevoegd, toegevoegd aan het lijstje van Gijs favoriet is Skies Don't Lie. Thinking about what I wanna say. Thinking about how I wanna say it. Really should head out and play. Let go. Thinking about what I wanna say. Thinking about how I wanna say it. like a bird of prey. Let go. This day, that day, every day a rat race. Been around since fat lace. Tell me how that tastes, partner. No, I'm not a chance. Not Looking for the right answers like catchphrase. Just sitting there chilling in the back cave. Whilst listening to Nick Cave. Last night was a sick rave. Hey, used to be Elliot, now it's just a nickname. I cool my own shots, wash my own pots, clean my own socks, change my own locks. Spit fire from the belly, but still my tongue gets tied in knots. I'm unorthodox, I go cool the cops, I ate all your crops, I emptied your boxes. Urban foxes, what's his face? Win like Camelot, living in a paradox, searching for paradise. Oh, that's nice, have a nice day. Thought that I found it, tried to stay grounded, now I'm surrounded, clowns and scoundrels. Short time like times like this, I thought I want limelight, that's my right. I want a place by the riverside, please. Thanks for that gift no more deliveries. This is an epiphany. I can still get high, no limits me. Should I just go swimming with the women or anything similar? Dark activities. Sounds all too familiar, and that's just not cricket like Jiminy. Don't discriminate, Jekyll or Hyde. Everybody's different at night. night, night. Time might fly, girls may cry, lights may die, but the sky. Ellie Golding, I Need Your Love. En daarvoor Example Skies Don't Lie. Toegevoegd aan het lijstje van Gijs Favorieten. Dat lijstje dat toch zo lang doorgaat. Echt tot in de eeuwigheid. Totdat ik echt bij mijn 545.000ste uitzending ben. Dan eh, houdt dat lijstje waarschijnlijk wel eens heel ergens. Maar dat maakt helemaal niks uit. Want ik vind het een, een mooi lijstje. Maar ja, wat ik zeg. Ik, eh, ik moet er dus nog wel wat mee eh, gaan doen. En ik weet mijn god nog niet wat. Maar dat komt waarschijnlijk allemaal goed. Ja, we gaan even een beetje verder in de, in de liefdesfeer. Net natuurlijk al I Need Your Love. En ja, die is al bijna denken dat ik verliefd ben of zo. Ja, het is wel heel gek natuurlijk. Even kijken, verder, ja, ik pak het nu voor mezelf ongemakkelijk, maar dat maakt helemaal niet uit. Eh, verder met de artiest van de week, Netsky. Twee plaatjes hoor je van hem vandaag, Love Has Gone. Die draaide ik eer, of, eh, woensdag ook al. Maar ik vind het zo'n vette plaat, ik dacht die draai ik gewoon nog een keer. En ik draai Papi. En Papi is dan weer een, eh, eigenlijk ook een plaat die ik woensdag draaide, maar dan net weer even wat anders. Ja, dat leg ik allemaal nog wel uit vandaag. Leuk plaatje, leuk plaatje. Blijf ik echt ook een hele vette plaat vinden. Dat is ook alweer een van die duizenden favorietjes die ik heb. Maar ja, genoeg over dat eh, veel te lange lijstje. Ja, er wordt alweer van alles aangevraagd. Dat kan natuurlijk ook eh, gewoon even op de Twitter of zo. Het Gijs, laatste heb je al gehad. radio 501 of op de website www.radio501.nl slash live bij eh, de Babbelbox. Kun je gewoon even een leuk plaatje aanvragen of zo. Avicii komt onder andere langs. Ga ik nog wel draaien vandaag, denk ik. Het komt allemaal nog wel goed. Maar zometeen natuurlijk om, over een, over oh, een nou, precies 10 minuten. Nou, het komt toch weer goed uit. het befaamde gekke genre gedeelte bij In Hoogtijd voor Hoogland. Je kent het eh, waarschijnlijk onder andere wel. En anders leg ik er gewoon nog wel één keer uit over een, eh, over een minuutje of tien. En eh, ja, het is van alles en nog wat. Ja, het valt me wel weer op dat ik weer even heel veel van die, van die house nummers en alles draai. Een beetje in die richting. Nou, vind ik dat, vind ik dat niet verkeerd hoor. Maar ja, nou weet ik dat Rogier bijvoorbeeld zojuist echt een, een mooie, mooie lounge-uitzending heeft gehad. Echt, dat is echt de beste omschrijving voor die muziek, lounge muziek. En ja, dat, dan is het wel een beetje een, een flinke overgang van, naar in één keer van die, van die danceknallers. Dus ik dacht van, ja, eh, dan, kan ik wel de hele uitzending in die dansfeer blijven. Maar ja, dan kan ik ook gewoon even mezelf een beetje aanpassen. En even een keiharde rock gaan draaien. Vind ik ook niet verkeerd. Skillet op je radio. Awaken Alive. vind dit echt zo vet, jongen. Echt waar. Skillet, eh, dat komt uit Amerika. En in Amerika, daar vullen ze echt van die eh, arena's vol. Echt stadions vol, waar je echt 500.000... Nou ja, dat is wel erg veel. Echt zeg maar 50.000 eh, man in kwijt kan. Die verkopen ze echt, echt non-stop uit. En ik vind het echt geweldig hard. Ja, het, het enige waarom ze in Amerika waarschijnlijk zo groot zijn... het is echt pure rally-rock. En dat vind ik dan wel grappig, want... Ja, dat in Nederland, dat merk je dus niet. Want dit is echt in Amerika is dit echt een, een van de big boys. als je het over bands hebt en alles. Over de harde, harde rockbands. Maar ja, in, in, in Europa, ik, heb, ik had hier echt nog nooit van gehoord. Ja, ik ken het onder andere al in eh, een, paar maanden. Maar daarvoor had ik echt nog nooit van gehoord. Ik dacht, wat de fuck is dit? Maar ik vond het echt hartstikke vet. Skillet, dus dat eh, komt waarschijnlijk nog wel vaker langs. Awake and Alive. Lekker. Lekker, even kijken hoe laat het is ondertussen. Even een tijdmelding doorheen gooien. Het is bijna vijf voor half, uh, half drie. Ja, dan kan ik deze wel even erheen gooien, denk ik. Aangevraagd uit het verre Enter.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 Zo. Avicii, Wake Me Up. Lekkere plaat. Het is ondertussen nou ja, bijna half drie. Het muziekje kan ondertussen wel ingestart worden. En eh, ja, ik denk dat je wel eh, weet als het half drie is of half vijf op, eh, door de weekse dagen. Dat het dan tijd is voor het, het enige echt het beroemdste Radio 501 spelletje hoogte. Of wat zo ging nou. Het gekke genre gedeelte natuurlijk. Ik heb een, eh, een bakje voor me voor als je in, in case dat je voor het eerst luistert of zo. Eh, een eh, groen bakje met 61. Ja, Matthijs van der Meer had er eentje bij gezegd, gelegd. Dus er zijn nu 61 papiertjes erin. En daarop, al die papiertjes, staat een ander genre. En ik pak zo meteen een van die genres. En dan kan jij jouw favoriete plaatje aanvragen van het genre dat ik dus zo meteen pak. Ja, spannend hè? Het klinkt allemaal wat ingewikkelder dan dat het allemaal is komt erop neer dat ik zo meteen een, eh, eh, een, een, papiertje zeg. En dan zeg ik een, eh, nou, bijvoorbeeld rock op. En dan mag jij je favoriete rockplaatje aanvragen. Zo makkelijk is het allemaal. Het, stelt dus eigenlijk allemaal helemaal niks voor. Dus ik ga er wel vanuit dat jij hier wel weer een, een, heleboel mooie, mooie muziekjes van in de aanbieding hebt. Echt van, alles wat ik pak, hè, want het gaat echt alle kanten op. een boyband is ingegooid de Matthijs afgelopen week dus. Hindoestaan zit ertussen. ja, ik zie dat hier emo zelfs ertussen zit. Britpop zit er ook nog tussen. Tubstep. IMD. Ja, ik wist eigenlijk zelf ook niet echt wat het was. Maar ja, toen heb ik even op Wikipedia gekeken. En dan zag ik dat Intelligent, of IDM moet ik nou zeggen. Intelligent, intelligent Dance Music. Ik zou nu mijn god niet meer weten wat het allemaal inhoudt. Maar dat maakt helemaal niks uit. Want eh, ja, misschien weet jij wel hartstikke goed wat het inhoudt. En heb jij een fantastisch Intelligent Dance Music voor mij, zoiets. Zo'n plaatje in ieder geval. Ja, die is in ieder geval nu nog niet misschien over een paar minuten wel. Dat, eh, weet je natuurlijk maar nooit. Eh, ja, ik geef je dan ongeveer een, eh, een, kwartiertje de tijd of zo om jouw favoriete plaatje daarvan aan te vragen. Even kijken, hoe dat is Boy bent. Die gaat het niet worden, sorry Matthijs. Even kijken, zo gewoon eentje pakken. Ja, ik heb er weer één gepakt. Volgens mij komt het wel weer goed vandaag. Even, even kijken wat we Pauken doen. Ja, die doen het zeker weten. Vandaag het enige echte gekke gedeelte op 7 september 2013. Ja, daar ga ik weer. Oh, kijk. Spannend. Een spannend, spannend genre vandaag. Klinkt ook wel heel surf, maar het is country geworden. daar heb ik dus helemaal geen bal mee, hè, met country. Ja, misschien jij dus wel. Ja, ik, ik ken wel een, eh, een leuk country, een, een beetje een country plaatje eh, uit mijn hoofd. Die, van, eh, die, die wel een beetje richting de country sfeer neigt. En toch een beetje hip is en alles. Maar dat, dat is in Amerika dus ook hartstikke groot. Country natuurlijk, ja. Ik zou mijn god niet weten wat er allemaal country is. Voor mij valt zelfs Taylor Swift onder country tegenwoordig. Dus ja, als je Taylor Swift aan wil vragen, moet je gewoon even Ed Gijslaas, heb al Radio 501. Of de website www.radio501.nl. Kom je van alles tegen en dan eh, moet het allemaal lukken. Ja, voor die plaat, ja. ik zal zometeen mijn suggestie dan even draaien, want eh, dat, dat heb ik ook helemaal uitgevolgd dat dat nieuw is. En dan misschien over een kwartiertje jouw suggestie wel, ja, wie weet. Wie weet is dat dan een heel, heel goed idee van mij. Even kijken verder met een eh, muziekje die ik afgelopen donderdag wilde draaien, volgens mij niet heb gedaan. Dus ik dacht van ja, draai ik vandaag wel. Even geen dance dit keer, even geen house. Maar ska van het Dubiosa collectief uit Bosnië. Dit is USA. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to the United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. courtyard. I wish to leave this nightmare, go to the promised land. Please take me to your leader. I want my green card. I want to fly over like a rocket from the Balkans. I want to start all over and turn a new page. Forget this dreadful story, escape the stone age. waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage. I'm from Bosnia, take me to America sea, Statue of Liberty. I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One a sheep in a herd. All the promises I heard became empty words, completely disconnected from the rest of the world. But grass is never greener in neighbor's courtyard. I want to start all over, return to no man's land. Send greetings to your leader, don't want your green card. I want to fly back like a rocket to the Balkans. I'm from Bosnia, take me to America. I will assimilate. One day. is wat anders dit. En muziek uit Bosnië. Ja, daar heb ik echt nog nooit muziek van gehoord. Dubiosa collectief. Stond ook op Sega dit jaar waar ik ook was. Heb ik ze niet gezien. Daar heb ik ze net gemist. Ja, daarvoor daar was La Pegatina. Dat weet ik dan nog wel. Typ ik wel helemaal gezien. Maar ja, toen had ik wel even wat dorst gekregen van al dat eh, gespringen en die morspit en alles. Dus toen ben ik weer de andere kant op gegaan. Maar die Dubiosa collectief. Voor mij draait Matthijs trouwens ook wel vaak. Vind ik, een, eh, ik vind eh, vrolijke muziek. Het is weer wat anders dan al die house. Nou ja, ik ga nog even verder met al die house. Ja, in ieder geval. Maar zometeen dus country. Ik moet je zeggen, ik heb echt een scheidhekel aan country. Ik vind dat zo helemaal niks. Ik weet, ik heb een keer met, eh, met Joep gehad, met mijn sidekick die er wel eens is op vrijdag. En eh, ja, we hadden toen een, nummer aangevraagd. Of toen werd een nummer aangevraagd van All My Exes Live It Texas. Nou, ik vind dat zo'n... Ik vind het helemaal niks country. Dus, maar ja, genoeg over mij, want dat is jouw... Ja, ik heb het gepakt, dus ja, het is het gekke genre gedeelte. Dus ja, jouw favoriete country plaatje kan je nog steeds insturen. Het gehad at radio 501. Of op de website www.radio501.nl En dan ga ik zo meteen maar een country plaat draaien. now rocking with the best. Just Blaze. Bauer. Bitches. Bow down. Turn my music high, high. turn my music. Turn my music. Turn my music. She's. Just Blaze samen met Bauer, dat is die gozer van de Harlem Shake. En ook Jay-Z doet er nog op mee. Higher hoorde je op uh, Radio 501. Ja, ik krijg alweer genoeg eh, inspiratie binnen om uh, country plaatjes te draaien. Zometeen, ik zal eerst even mijn eigen suggestie draaien, want dat, dat heb ik helemaal nieuw. Ik heb sinds woensdag een heel nieuw format gecreëerd. korte connectie is er uitge uitgesodemieterd. En nu heb ik, in de tweede uur ga ik ook nog een, een country plaatje draaien. Dat heb ik ook allemaal erin gezet. En zometeen dus ook nog een country plaatje. En ook dus toch die van mij. Baby, a song you make me wanna my windows down and cruise. <laughs> yeah, when I first saw that bikini top on her, she's popping right out of the South Georgia water. Thought, oh, good lord, she had them long ten legs. Couldn't help myself, so I walked up and said. excuses aangebieden aan alle country liefhebbers. Want dit nummer dat vind ik serieus echt te gek. Florida Georgia Line en Cruise, dat is, eh, die heeft zelfs een beetje in de hitlijsten gestaan, dat nummer nog. En dat is ook echt, eh, ja, country in Amerika. Ja, ik, ik, hier wordt ook een plaatje aangevraagd voor, eh, door Toby Keith. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Maar ja, dan zie ik even de meest beluisterde nummers van die, die gozer. I Love This Bar, Beer For My Horses, Whiskey Girl. En er wordt Beers A wordt aangevraagd, dus voor mij houdt hij wel van een, een lekker stevig drankje. Nou ja, dat komt goed uit wat ik ik vind biertjes ook niet al te vies, om het zo te zeggen. Dus ja, daarom draai ik gewoon nog, een, nog even een kansje later op je radio. Maakt het ook allemaal uit. Toby Keith en Beers ago. okay, ja. Misschien heb ik toch een beetje een, eh, een oudbollige eh, vooroordeel over, eh, over, over country. Dat het allemaal zo het hele akoestische gitaartjes is en een beetje rare zangstem. Nou ja, dat heeft hij dan wel. Maar als hij zegt, that was 1653 beers ago, dan klinkt het wel goed. Moet ik maar eens met die gaan praten, denk ik. Toby Keith aangevraagd in het gekke genre gedeelte country. En ik heb er in twee uur nog eentje klaarstaan. En dat nummer dat ken ik wel. En ik kan je zeggen, dat is wel weer even iets anders dan dat leuke nummer van net. Maar ja. Ik kreeg ook weer bericht binnen zojuist. Ik heb weer eh, twee nieuwe arms binnen. Eindelijk. Netsky en deze band, ja. Ik had ze al anderhalve week geleden besteld of zo. En nu zijn ze eindelijk binnen, dus ik heb weer een hele goede reden om vrolijk te zijn. En ook vooral een tijdje te draaien. Bij veel van Gans unten. vorige week. Met veel van Gansoend en draai vaak deze plaat, want ik vind het echt een hele vette plaat. En live was dit ook te gek, jongen, echt waar. Als je ooit de kans krijgt om het live te zien en je vindt het een beetje leuk, ga dan ook vooral zien, want dat is echt de moeite waard, dat sowieso. Ja, ik moet even heel snel door, want ik loop weer hartstikke achter op schema aan. Dus even een ander eh, ja, nieuw item kan je toch wel noemen bijna. Ja, ik ga tegenwoordig een, eh, een ex-band van de week plaat draaien of een plaat van Gijs favorieten. Nou ja, Eigenlijk doen we dat sowieso al vaak, dus het is een beetje een onzinnig item. Het gaat ook waarschijnlijk niet lang stand houden, maar ja, het is wel even een om excuus om small pools weer te draaien. It's Dreaming. plaat vind ik tegenwoordig eigenlijk niet een leuke plaat. Ja, we moeten even verder met eh, de, de plaat van Jelf natuurlijk. Dat is altijd de laatste plaat van het eerste uur. Maar ja, nou heb, ik, eh, heb je meestal heb je altijd zo'n mooi bedje ervoor. Van eh, dit is de plaat van Jelf, deze week, dit, dat, zo, zo. Maar vandaag is dat, is dat niet zo. Ik heb geen idee waar die wel is, maar ik kan hem niet vinden. Dus nou, dan doe ik het gewoon maar op de ouderwetse manier. Gewoon de plaatje starten en een beetje eroverheen lullen, ja. Dan zeg ik zelf al een beetje van dit is de plaat van Jelf van deze week. Van Redcap en kom maar op, ja. Ben benieuwd, ken niet. Hij is 16 jaar. Zag ik even op de website snel kun je ook even allemaal zien op de website. En met je www.radio501.nl. En dan zie je bij de plaat van je alle informatie over dit nummer. De plaat van jou van deze week. Van de Red Cap. Kom maar op, Ritty. Nou, ben benieuwd. Het die geen Ik ben een dus je mij stel de vragen, jij geeft het antwoord. Wie zijn de bazen van deze slavenhandel? Wie heeft de vinger op de knop om ons op te blazen? Ik ben zijn dingen zat, geef me gewoon zijn naampje. Geef op. Ik klop aan bij dovermans Het woord maakt nooit uit, waarom nou op stropen dan? Ze voelt het niet omdat haar hoofd niet bounce Je onderschat me schatje, alles wat ik doe is koud En alles wat ik heb geleerd, wat ben jij net meneer? Entertainers, de clowns van rap meneer Ja het is bedacht, door mannen in pak Maar wees niet bang, want wij pakken ze strak, strak. De top speelgoed, made in China Slapen zonder ketens, er is zeker bijna mijn De toekomst als de engel zijn, Destructief en het is bijna eng ook hij Het is die fokje, shit maar op, handen vast Gordels omloop, alles aan je hakken schrap. Want ik geef geen ene volk en het zit je tot hier gas vertrek naar ginder Ik ben een rotstier, dus als je mij verhindert Man, als ik doe wat de fuck jij van me wil dan Ben ik genoeg, ook ik jou met de wilskracht ga door tot mijn tijd sloeg piept en de wordt bliest en ik zijn wat kiest al het goede dit doen en alles in deze donkere tijd Het is moeilijk te zorgen voor het verwonde brein Maar ook muziek zorgt er voor mij En zoals je nu ziet is muziek voor mij geen gein Dus kijk en leer van mijn fouten in elke zin Ik beschrijf al mijn fouten in elke zin Verleden tot heden, alles weet je in elke zin Jouw standpunt moet anders, dat betreft dan alles En heel beseffen alles nu Zoek ik het hoger op Schreeuw het van de hoogste rots En uit de hoogte trots ben los Dus het nu hard, hey yo, kom maar op is die fokje Shit maar op, handen vast Hoor ons ballen zijn je hakken schrap. Want ik geef geen ene pond En het zit je tot hier Gas vertrek naar Ginder Ik ben een rotstier, dus als je mij verhindert Een boodschap doen voor je buurvrouw als het regent. Je fiets zo neerzetten dat mensen met een rollator er langs kunnen. Voor je oudere buurman zijn overhangende takken snoeien. Een kleine stap voor jou, een grote sprong voor een veilige buurt. Geef veiligheid in je buurt een slinger. Kijk voor meer ideeën op langlevendebuurt.nl. En wie weet win jij de buurtprijs. Lang leven de buurt! Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen?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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Voor een gezellige avond, boordevol live muziek, ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman. De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl. Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman. Het gezelligste muziekcafé van Nederland. Let op bij de jaarlijkse huurverhoging. Denkt u dat het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder niet klopt? Krijgt u bijvoorbeeld een veel te hoog percentage voor uw kiezen? Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Nu op Radio 501. Hoogtijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. Nonchalant, dat is wat ik ben. Ik heb stijl. Ik ben op de hoogte van alles. Ik ken iedereen, ik kan alles voor je regelen. Maar ik doe het niet. Nee. Elitair met mijn baby swag Hardcore sippend aan de Baileys, yeah Hoofdgerecht is de main dessert Jullie laggers weten niks Jullie rollen niet met deze air Jullie lopen niet op deze air Retro als een 80 ster Duran Duran, Van Halen, Ram Een decadente lady man Mercedes-Benz is zo 2009, damn alles wat ik drive is hybrid, behalve mijn chick dan. <laughs> Hybrid, hi Timon, hi wise kid. After party is vanavond in my crib. Ik zie je daar, neem hoeren mee. En we doen de tang als ik booty jang. Ah. Gaat de sofa heen en weer, maar kom er niet op klaar, dit is zebra leer. Wat weet je nou van zebra leer? Zeehonden zijn passé, dit is zebra leer. Alles nieuw, niks afgeprijsd. Ik pak een wijntje, pak een lijntje. Gastenlijst, vaste prijs, strak en stijf, want ik voel me fucking blij ons heel leven is echt een feestje. Ik heb geen probleem, nee, nee. alles. Sorry, zei ik alles, ik bedoelde alles. En als ik alles bedoel, bedoel ik alles. Niet alles, maar wel echt alles. Movement. Ik ben vet anders, jij bent hetzelfde. Net Ben Sanders, sappige swag, swag Fernandes. Super slank, vet verbranders. <laughs> ik moest eventjes lachen, wat een outfit, wat een lelijke gasten. Jullie stijl is niet 1980, leuk geprobeerd. Je kan beter verkassen, zo van bye bye. Kankerbazig, kook in mijn neus en drank op tafel. Dag en nacht party, lange dagen. Biseksuele, blanke down, dus in de Jimmy Woo. Waar ik super elitair mijn dingen doe. Iedereen is jaloers op mijn hippe crew. Lekker rondhuppelen in mijn skinny broek. Fuck yeah, we chillen goed. Ik leef de hipster life. Jullie leven is zo saai. Jullie hebben niks op mij, blijf thuis. Jullie weten niks van style. Trending, ons heel mijn leven is echt een feestje. Ik heb geen probleem, nee, nee. zijn uit de mode. Op de hoogte, uit de hoogte. Op de hoogte, uit de hoogte. Op de hoogte, uit de hoogte. Jullie zijn uit de mode. Heel mijn entourage diverse verse tatoeages en volgt elke rage. Op de hoogte. Schuren in mijn broek met mijn nieuwe vintage look. Chillend in de Jimmy Woo. Uit de hoogte. Heel mijn garage verse tatoeages En volgt elke rage Op de hoogte Schudden in mijn broek Met mijn nieuwe vintage look Chillend in de Jimmy Woo Uit de zijn uit de mode. Op de hoogte, uit de hoogte. Op de hoogte, uit de hoogte. Op de hoogte, uit de hoogte. Jullie zijn uit de mode. Het Ja. Schijnt weer dat een hele andere plaat van Jehovah was. En dat staat dan weer op de site weer niet goed. En dat stond in de PC weer niet goed. Maar het, het schijnt dus dat de plaat van jou deze week van Tim van Doren met Always Consider Home is. Nou, zijn we meteen helemaal weer op de hoogte. Fresco op de hoogte Openen we net mee. Maar ik ben nog lang niet klaar. Gewoon nog een blaadje draaien, ja. Ik zit er zo lekker in. Mijn grote vriend van me, Jack Perro uit Zuid-Afrika. Dit is Spring, motherfucker. Jack Perro is zo. PH Het is een tijdje. Jullie recht om te springen, Is jullie? Bad in ons nou. Spring motherfucker, hier kom my nou. Hey bitch, come over here and get singing And make some fucking breakfast I get hungry when I sing shit, I'm real Kinda like the voices that you hear I walk the walls, man, I love it when you talk about Jesus I'm like the stuff that happens just after the future Where you and me can kick it, then we'll maybe do some new shit Let's do shit, then you can disappear And walk the walls just like the voices that you hear Girl, I love finger split. Stop the opposition with a laser weapon usable in any old position. When I eat the record, whoops. You landed on a planet called platinum. If you make the wrong decisions, inhabit a spider and happen. Sing my song to avalanche, take my mystical dragon hand. Lumber your troubles to the bubbles, but that manic man. Girl, I love you so much. champ nog met chickens Ek spuil pik tot die dag wat ek frik is Draai my lach met manos, maar slaap nog met piktes Ek sal nog steeds altyd loop met die rentes En jy kan my bel as jy alleen in die bektes Doen wat ek wou en sê wat ek voel Tien kinders in my flat, tien kinders by die pool Flirt met die beste, slaap met die worst Fly soos een mossie, fuck till it hurts Jy kan my rol meisie, stap met die minkbeen Pop soos een beisie, system een Ryk soos lavento, my arm soos a stony Uitgemoe by belwom, ek sweer ek fokken wou nie Dat is abrupt. Dat vind ik wel heel erg eh, jammer. Wacht even, wordt het... Eh, dat wil ik even... Nou, dat vind ik wel heel eh, apart. Wacht even hoor. Zit er net zo lekker in. Ik wel even. Nou, hij wil niet meer. Dat vind ik wel erg jammer. Springmoedervakken van Jack Perro. Nou, dan draai ik hem wel gewoon nog een keer voor een paar dagen, joh. Net zo makkelijk, hè. Dat maakt helemaal niks uit. Maar ja, dat maakt niet uit. We zijn weer vooral begonnen aan het tweede uur. Oh, goed dat ik dat zeg. Moet u wel het... het was de openingsmuziekje gebruiken van Hoofdheid voor Oogland. Welkom in de tweede uur op deze mooie zaterdag 7 september uit mijn hoofd. Of zeg ik nou helemaal verkeerd? Nee, ik kreeg wel goed. Ja, ik begon opeens te twijfelen. Ik dacht, zei ik eh, eerste uur ook al verkeerd. Maar dat viel allemaal mee. Even kijken, ja, ik ga nog een, eh, een, plaatje, een plaatje draaien. Een country plaatje draaien, ja. In het eerste uur eh, was het, het gekke genre gedeelte country. En ja, ik heb besloten dat ik in het tweede uurtje dat ook maar eentje ga draaien. Want er wordt altijd zoveel aangevraagd. Dus ja, zo makkelijk is het. En ja, nou kwam een, een, een eerste suggestie binnen van... Don't break my heart. My achy breaky heart. Maar dat vind ik zo. Dat is dus echt een beetje het, eh, het stereotype voorbeeld wat ik heb van, eh, van country. Van die vreselijke, zulke muziek. En dat is nou niet echt waar ik op zit te wachten om eerder te zijn. Maar toen zag ik even later deze plaat binnenkomen. En toen dacht ik van, ja, natuurlijk. Hoe makkelijk is het eigenlijk? Zo, had ik, waarom, kom ik, waarom ben ik daar zelf niet op gekomen? Zo makkelijk, gewoon Blur en Country House. Ja. Het hoeft toch allemaal niet zo moeilijk natuurlijk, hè. successful fella thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. Then drives Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats in the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and Jory in touch with his own mortality. It's a helping hand that makes you feel warm blind. Oh, it's a century's remedy for the faint and hard. Star simple. lives in a house, a baby house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Fishing comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. times roll in case God doesn't show. Loud Boy, Thanks for the Memories. Zo, oh, dit is echt een, een all-time classic bij, uh, bij mij, man. wat vind ik dat een lekkere plaat. En daarvoor eh, de headliner van de donderdag van Seagate. Blur. En Country Out, Blur. Zo moet je het op uitspreken op zijn echt op zijn puur Brits, Blur. Even kijken, ja, normaliter had ik nu het uh, Gijs favoriet gedaan. Maar ja, die had ik in het eerste uur al toegevoegd. Omdat ik zoveel zin had in, in Example toen met uh, Skies Don't Lie. Dus ja, die is erbij gekomen in het eten. En een lange lijstje. Even kijken, wat ga ik allemaal nog meedoen? Ja, ik heb alweer een paar muziekjes in het eerste uur niet gedraaid die ik wel wilde draaien. Dus daar komen we waarschijnlijk ook nog wel een paar van langs. Ik heb sowieso nog veel te veel muziek klaarstaan. Dus ja, het is weer zo'n ouderwetse uitzending dat het allemaal veel te vol is. Maar dat maakt het wel weer leuk. Dit is echt, dit is dan echt, echt een van mijn favoriete bands. Kensington en Home Again. the people En Home Again op je radio. Oei, oei, oei, sterk hoor. Echt, dit was een beetje de doorbraak hè. Van, uh, van de mannen uit Utrecht. Ja, ik ken ze al een hele tijd echt sinds hun allereerste single uit was. Dus dat is wel een, uh, ja, een jaartje of, jaartje of vier alweer volgens mij. Eh, nou, ja, maar dit was echt hun, hun doorbraak. begin dit jaar, was het begin dit jaar of was het alweer vorig jaar? Nee, volgens mij was het nog dit jaar inderdaad. Dat uh, Home Again uitkwam. En dat was echt, eh, ja, ze staan nu overal. Overal waar, waar, waar, waar, waar ook maar één artiest speelt. Ook al is het echt een festival met, met vijf mensen. Dan staan ze er ook gewoon, weet je. Dus echt, ze staan echt overal. Genoeg over Kensington, genoeg lof over Kensington. Eh, zometeen nieuwe muziek van de Basement Jacks. What a difference your love makes. ja, die staat alweer ja, die staat alweer, die is alweer voor 2,5 maand uit of zo, weet ik veel. Dus die is alweer veel te oud om eigenlijk nieuwe muziek te noemen. Maar dat maakt helemaal niks uit. En ik zit net zo lekker in die rock, hè, dus ik ga gewoon even lekker door. Met The Def, de band van Spike, de gitarist van Direct. Maar dan is een andere band, Zijn een leuke band om het zo te zeggen. Coming Down That Road. I love my body on the floor. tonight. Coming down that road. Lekker, dat heb, ik weet, ja, dat, waar heb ik dat eigenlijk ontdekt? Want ja, dat is dan het tweede beetje van, eh, van Spike dus. Die, die, eh, die, komt hij dan echt als je dit live ziet. Ik heb ze wel maar één keer live gezien op, eh, op Dijkpop. Twee jaar terug in Andijk volgens mij ergens. En ja, dan zie je echt dat, dat hij hier wel even een stukje harder uit zit. dak gaat dat hij bij Direct altijd doet. Maar ik zit echt hard na te denken, waar heb ik dit nou leren ontdekken? Ja, ik, ik heb geen idee eigenlijk dat stond voor mij zomaar een keer ergens op mijn computer en opeens luisterde ik en dacht ik, hé, hey, wat leuk, wat leuk. Nou ja, in ieder geval eh, zometeen nog veel meer rock. Onder andere van X-Band van de week Twin Atlantic. Dat is al een hele tijd terug. Maar ja, er komen wel even langs. Ik denk dat ik de nieuwe plaat van uh, Tour Cinema Club ook nog wel even langs laat komen. Dus is weer een heleboel eh, leuke muziek dat eraan zit te komen. Maar ook dus nieuwe muziek van The Basement Jacks. Ja, What a Difference Your Love Makes, zo heet hij. En ik heb hem voor het eerst gehoord toen ik heel suf om 11 uur s ochtends in bed net wakker was. En toen dacht ik, wat de fuck is dit voor een foute plaat? Maar ja, ja, zo begint hij wel een beetje. En ja, hij, heeft wel echt een fout randje, zit er wel een beetje aan. Maar ja, dat eh, heeft de Basement Jacks hebben dat wel vaker. Met onder andere eh, Romeo. Dan moet je die maar eens opzoeken. Dat is echt heel erg fout. Maar dat maakt het wel hartstikke leuk. Want eh, ja, de Basement Jacks die keer waarschijnlijk wel van Where's Your Head en Red Alert en alles. zal ik even laten horen. Dit is Red Alert natuurlijk. Ja, zie je doet tenminste. Ja, die keer was wel. En dan heb je natuurlijk nog Where's Your Head Dat is ook wel een bekende. Deze. Nou, alsof het allemaal niet genoeg was, had je ook deze nog. Die was ook wel een hitje geweest. Even kijken. Good Luck is dit, met, eh, met Lisa Kekaula. Nooit van gehoord. Ook echt nooit meer wat van gehoord. Grappig, even doorspoelen voor je. Deze, is ook wel een hitje geweest. In, eh, maar ja, nu hebben ze dus eh, een nieuw nummer. En die heet What a Difference Your Love Makes. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ed Gijs, streepje al, Ed Radio 501. Of laat even je berichtje achter op de website www.radio501.nl. Op de nieuwe single van The Basement Jacks. What a Difference Your Love Makes. Like a kiss of sunshine on my face. You woke me up from a sorry place. You switched me off, and turned me on. You rescued me when you came along. No one ever knows which way it's gonna go. Who'd have ever known we'd be here last September? Oh, let's make this something to remember. Schotland, Twin Atlantic, Time for You to Stand Up. En nou, voor de nieuwe plaat van de Basement Jacks, What a Difference Your Love Makes. Ja, ik moest er zelf absoluut aan wennen toen ik hem eh, voor de eerste keren hoorde. Maar uh, langzamerhand uh, vind ik het toch wel steeds leuker gaan vinden. Ja, ja, ik draai de Basement Jacks best wel vaak. Ik, ja, ja, nou best wel vaak. Ik draai ze wel, ik draai ze wel, ik draai ze wel eens, om het zo te zeggen. En ja, deze valt misschien net een beetje buiten het, het, categorie wat ik altijd draai van de Basement Jacks. Ik draai dan altijd bijvoorbeeld zoals wat ik net allemaal liet horen en zo. lied ho liet, liet horen. Liet horen. Ja, dat is hem volgens mij. Eh, de bekende hits eigenlijk een beetje van uh, Basement Jacks. Maar ja, ze, dit is toch echt een... Eh, ze gaan proberen weer echt een hele goede comeback te maken. Want de laatste echt een goede single van ze, dat moet ik wel even zoeken volgens mij. Dat is... Ehm, ik denk dat dat toch wel Good, good Luck was. Ja, van, de, van het album De Singles uit 2005. En daar, ja, van Kiss Cash, dat albumje ook nog in Rudy. Ja, 2001, 2003, 2005, dat is echt alweer hartstikke lang geleden. Dus ja, ze gaan hiermee proberen om weer helemaal een gigantische comeback te maken. Maar ja, het moet natuurlijk wel even lukken natuurlijk. Er zullen waarschijnlijk ook weer een nieuw Alma komen en van alles en nog wat. Maar ja, dan ben ik klaar. Ik hou je wel allemaal op de hoogte daarvan. Dat komt allemaal wel goed. Zo, ik had het net over de nieuwe single van de door Cinema Club. Die eh, vind ik ook erg fijn. Dat is misschien wel, ja, ik durf het gewoon te zeggen, een van de, fijn, de, de, lekkerste nummers die de laatste tijd is uitgekomen. Ja, ik vind het echt een hele vette plaat. Geproduceerd door uh, eh, Medien, de, die, de, de Franse dance, uh, eh, danceartiest van mij, is die 19 jaar oud. Dus dus dat is allemaal wel eh, lekker op tijd beginnen. Eh, hij, hij, hij, die, die die werd bekend Ja, dit staat een filmpje op YouTube, die is 20 miljoen keer bekeken. En dan gooit hij even 40 nummers door elkaar in, eh, in 4 minuten tijd. En dat doet hij erg, erg professioneel. Sindsdien is het eigenlijk een, een, een goede naam in de dancewereld. Moet je maar even opzoeken. Madion, M-A-D-E-O-N, Madion, zoals het op zijn Frans zeggen. En hij heeft dus de nieuwe single van de Tour door Cinema Club geproduceerd. Changing of the Seasons. En dat vind ik een hele leuke plaat. Moet je maar even horen. Even jouw oordeel over geven. So, so Changing of the Seasons. Vind ik echt een heel toffe plaat. Ja, ik vind dat denk ik toch wel echt, maar echt serieus, een van de vetste platen die er eh, op dit moment uit is. En er is veel uit natuurlijk, hè, maar ja. Deze springt er eh, in, mijn geval echt bovenuit. Altijd weer uh, vrolijk als ik het nummer hoor. Ja, ik ga even verder met, een, met weer, weer eens een van die duizenden plaatjes uit het lijstje van Gijs favorieten. Ik hou er ook maar niet over op. Misschien moet ik dat toch maar eens een keer doen dan. Maar ja, deze staat er ook in, omdat deze echt niet gaat vervelen bij mij hoor. Ik zag hem live, of ja, ik, ik zeg het wel zo wel.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 Want daar heb ik het al zo vaak over gehad. Daar lul ik elke dag weer echt uren over. Dus eh, dat gaan we vandaag maar even weer niet meer doen. Je hoorde de Swedish House Mafia natuurlijk met eh, Don't You Worry Child. En ik wil nog een hele monoloog geven. Maar ja, toen begon opeens de zanger weer, eh, de zanger weer te beginnen. Dus nou ja, zo heet hij ook weer. Sebastian Grosso. deel van Swedish House Mafia. Want ze bestaan natuurlijk niet meer. Die zag ik ook alweer live, live op dat leuke festival in Hongarije. Op, nou, ofwel Siget. En ja, dat was ook weer een heel mooi feestje. Dat, dat, ja, dat is onbeschrijfelijk van die leuke feesten die dan een week lang doorgaan. En ja, dan eh, heb je eigenlijk geen eh, beschrijving voor. Misschien hoor je op de achtergrond wel wat, eh, verbouwing hier. Nou ja, dat valt allemaal mee. Chris is gewoon weer in de studio. En Chris heeft zometeen na mij een programma van 4 tot 6. Maar ja, dat is pas over een kwartiertje. Dus dat betekent dat ik nog heel veel te doen heb. In ieder geval de, de band van de week draaien, de artiest van de week. Ja, ik denk dat je dit wel, dat je dit wel herkent, ja. Nou, want hij, Netsky heeft natuurlijk dat nummer We Can Only Live Today. Ja, en dit is de akoestische versie daarvan. En ik vind het ook eigenlijk ook wel een... Eh, ik vind die Weekend Only Lief Today vind ik wel helemaal geweldig. Dus ja, dan dacht ik, ja, dan pak, grijp ik gewoon deze kans om ook Papi nog eens een keer te draaien. Laatste dag voor eh, Artiest van de Week Netsky. En dit is dan uh, zijn laatste plaatje, ook toepasselijk gewoon kwart voor vier s middags. Je hoort Papi op jouw radio. de wel lekker op die leuke dagen. Die leuke snelle dagen dat het gauw gaat. Mooi uitzending gehad, mooie uitzending. Mike Snow dus, Animal en daarvoor Netsky Papi. De, de, artiest van de week, van deze week, die week die we nu achter ons gaan laten. Want ja, dit, eh, volgende week heb ik weer een nieuwe artiest slash band van de week, whatever. Woensdag gaat het hele feest weer beginnen. En eh, ja, ik denk dat ik wel een beetje een idee heb wat ik nou allemaal eh, ga doen naar volgende week. Zo ja, oh ja, ik had een, sinds kort heb ik een, een, een afscheidsmuziekje. Ja, afscheidsmuziek, dat last zit hij nog verkeerd ook. Zo, is beter. Zo klinkt hij veel beter inderdaad. Zo, ik heb nog even een minuutje lullen en dan weet ik dat het klaar is voor vandaag. Dus in mijn, eh, heb ik eh, weer, zo, hoe noem je dat? noem ik dat nou altijd? Radioweekend. Dan heb ik eh, zondag lekker vrij. En maandag lekker vrij. En dinsdag lekker vrij. En woensdag ben ik er dan weer. Maar ja, dan wordt het waarschijnlijk weer tien voor half vijf of zo. Want ik kom weer regelrecht van, het, van mijn school in Alkmaar afgereisd. Dus dat betekent dat ik even wat later ben dan normaal. Kan gebeuren. Ja, tot die tijd heb je gewoon even wat monsterplaatjes plaatjes. En dat is ook niet verkeerd hoor. Dat komt allemaal wel goed. Mij hoor je dan in ieder geval sowieso woensdag. Sowieso woensdag na half vijf. Laten we dat afspreken. Ga ik een te komt dan wel weer een keer. En, eh, maar donderdag ben ik er dan wel altijd. En eh, altijd op tijd. Nou ja, zolang niet 26 uur na hoeft te blijven, komt het waarschijnlijk wel goed. En de vrijdag wordt ook een beetje een, eh, een leuke pijn op. Maar ja, ook dat zal allemaal wel goed komen. Of het nou wat later wordt dan niet. Zometeen Thijs Mania met Chris Thijsman. Zij maakte weer een, hij weet nog geen idee wat hij gaat doen. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren, want dat vindt hij hartstikke leuk volgens mij. Als je heel veel luisteraars hebt en je weet geen idee wat je gaat doen. Ik zei net ook al, ze je wel twee uur lang non-stop muziek op. Maar ja, dat hoor je zo dus allemaal op Radio 501 van 4 tot 6. Ik zeg tot woensdag en ik sluit af met Knife Party en Power Glove.